Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Tijdens het proces tegen Anders Breivik hebben een paar rechtsextremisten verklaard dat Noorwegen in oorlog is met de islam. Ze waren opgeroepen door de advocaten van Breivik, die met de verklaringen willen laten zien dat andere Nooren dezelfde denkbeelden hebben als Breivik. advocaten hopen dat Breivik dankzij de verklaringen toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Breivik nou, vindt dat zijn ideologie serieus moet worden genomen. Hij zei dat hij Noorwegen met zijn aanslagen wilde beschermen tegen het multiculturalisme. Hoewel rechtsextremisten Breivik's visies in de rechtszaal steunden, namen ze afstand van zijn daden. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo wordt voor de vierde dag op rij geprotesteerd. Duizenden mensen roepen een leuzen tegen presidentskandidaat Ahmed Shafiq, die premier was onder Mubarak. Ze vinden dat de Arabische lente is vastgelopen en zijn bang dat Shafiq Mubarak uit de gevangenis zal vrijlaten als hij in de macht komt. Ook op andere plaatsen in het land wordt gedemonstreerd. Shafiq ligt al langer onder vuur. Vorige week dinsdag werd zijn partijkantoor aangevallen en in brand gestoken. De kartelboete voor telers en verwerkers van paprika's en zilveruitjes is een buitensporige sanctie, zegt de belangenorganisatie LTO Glaskracht. De Nederlandse mededingingsautoriteit legde de telers en verwerkers een boete op van 23 miljoen euro. Volgens de NMA hebben drie coöperaties jarenlang prijsafspraken gemaakt. Volgens LTO is het niet aannemelijk dat twee of drie partijen de prijs kunnen beïnvloeden omdat de markt daarvoor te groot is. LTO zegt dat er wel moet worden samengewerkt. De telers en verwerkers zouden al jaren minder dan de kostprijs verdienen. En daarom gaat de organisatie de kartelboete aanvechten. Het weer. Steeds meer bewolking en vannacht regen. Ook morgenochtend bewolkt en regenachtig. Smiddags ook af en toe zon. En maximaal 18 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er zijn vandaag aangekondigde snelheidscontroles op de A7 tussen Zaandam en Hoorn. En de A12 tussen Utrecht en Arnhem.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 We do hope that you have a excellent and groovy time hanging out with us this evening. ba ba do ba ba ba ba ba do ba ba ba do ba Everybody sing along now. mira, mira, Welkom terug in de tweede uur van CFM Jazz. We hebben geluisterd naar uh, Kurt Elling eh, van een album dat heet Live. Eh, het is opgenomen in Chicago. het eerste nummer hebben we daarvan gedraaid, het heet Downtown. Kurt Elling speelt op zaterdag op het Sea Jazz Festival. We gaan verder met een, met een nog onbekende zanger. Hij heet Michael Kiwanuka. Hij heeft een debuutalbum uitgebracht in 2012 en het heet Tell Me A Tale. Sorry, het heet Home Again en het nummer wat we gaan draaien heet Tell Me A Tale. on the job. It's like a revelation coming home, seeing you sleeping with the light on. Mm. It's just these simple things that keep me holding on. It's just just these simple things keep me holding on. It's just these simple things. just descend. U heeft geluisterd naar Amos Lee met Here I Go Again. Amos Lee treedt op op zondag op North Jazz. Ehm, hij heeft een stijl die, eh, heel, waar heel veel verschillende dingen in terug te vinden zijn. Niet alleen jazz, maar ook country, folk. Eh, het maakt hem wat een hele aparte zanger met een fantastische stem. Ik heb hem een aantal jaren geleden eh, op het Jazz gehoord toen hij daar voor het eerst optrad in een van de kelders van Den Haag. En ehm, ja, ik was meteen weg van zijn stem. Absoluut een aanrader als je daar, eh, daar naartoe gaat. Ehm, de volgende artiest die we gaan draaien is Hugh Laurie. Wie is Hugh Laurie? Hugh Laurie is eigenlijk een acteur. Maar een acteur die ook fantastisch kan zingen en muziek kan maken. Hij heeft een bluesalbum uitgebracht. Dat heet ehm, Let Him Talk. En het nummer wat we gaan draaien is After You Have Gone. to go. God bless us. heeft geluisterd naar Hugh Laurie met St. James Infirmary. Het volgende eh, nummer wat ik ga draaien is van Esperanza Spalding van het album Radio Music Society. Eh, Esperanza Spalding heeft in 2011 een eh, Grammy gewonnen voor de beste nieuwkomer. Ze is zangeres, ze speelt ook de bas, de bas. En uh, nou, luistert u zelf maar, ook een fantastische stem. We gaan het nummer draaien, dat heet Cinnamon Tree. to see who you are, little heeft geluisterd naar Esperanza Spalding met het nummer Black Gold. Het volgende nummer wat we gaan draaien speelt, eh, die groep speelt ook op zaterdag, net zoals Esperanza Spalding. Eh, de groep die, ehm, die nu eh, in de cd-speler ligt heet Foreplay. Het album heet Let's Touch the Sky van 2011. Ik ga het nummer draaien Love TKO met een gastoptreden van... Ehm, Ruben Stoddard, dat is de American Idols winnaar van 2010. guess I shed some tears I told myself time and time again This time I'm gonna win said, I think I better let it go, yeah. Uh, let it go, baby. Looks like another love TKO, yeah. Tried to take control of the love, love took control of me. Cause you lose all thoughts, sense of time, and have a change of mind of a two-time loser. See, I try to hold on, my faith is gone. It's just another sad song. I think I better let it go, baby. Oh, oh, like another love yeah, yeah. One more time now. Said I think I better let it go. Yeah, let it go, baby. Looks like a U heeft geluisterd naar Foreplay met Let's Touch the Sky album en nummer Love TKO. Zij spelen op zaterdag op Noordje Jazz. Volgende nummer wat we gaan draaien is van ehm, een album dat heet 90 Miles. Eh, en dat album is gemaakt door Christian Scott samen met Stephen Harris en David Sanchez. Christian Scott speelt op Noordje Jazz op zaterdag ehm, met een quintet, dus niet met degene van dit album. Hij is een fantastische trompetist. Mocht u in de buurt zijn, ga hem absoluut zien, want het is de moeite waard. heeft geluisterd naar Christian Scott op 90 Miles met het nummer Etja. We gaan verder met uh, eh, Samia Hel. Uh, eh, heeft een, eh, een, een, in 2007 al een fantastisch album uitgebracht. Dat heet Jazz Side of the Moon. Dat is gebaseerd op het album van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ik hoor u denken, Pink Floyd, dat is toch pop? Ja, dat is eigenlijk psychedelische rock. Um, en dat is door Samuel uh, eh, en, eh, voorzien van een, eh, van een jazzversie. Hij doet dit samen met onder andere Arie Heunig. En u gaat luisteren naar het nummer Money. geluisterd naar Samuel met het nummer Money. Samuel op org, eh, orgel. Um, speelt op vrijdag op North Sea Jazz. We gaan verder met het VJ Iver Trio. Het album heet Accelerando. Het nummer wat we gaan draaien is eh, nummer Lude. VJ Ivy Trio ben ik verder gegaan met de Britse zangeres Rumor. Van het album Seasons of My Soul heb ik gedraaid het nummer Am I Forgiven. Rumor speelt op zondag. En dan gaan we tot slot verder met eh, eh, Melody Cardot. Melody Cardot speelt eh, dit jaar op vrijdag op Sea Jazz. Een fantastische jazzzangeres, dus absoluut de moeite waard. Het nummer wat we gaan draaien is, heet Mira. Het is opgenomen live in Engeland begin mei van dit jaar. Eh, en naar alle waarschijnlijkheid volgens de geruchten op internet maakt het deel uit van haar nieuwe album wat op het ogenblik eh, op het punt staat uit te komen.